Carrie Hilson, Kanye West en Neo. Knock You Down. Knockout FM, tweede uur. You see the hate that they serving on a platter. So what we gon' have, dessert or I never thought I'd be in love like this. When I look at you, my mind goes on a trip. Then you came. went flying high, flying high. Till I met this pretty little missile shot me out the sky. Oh, shot me out the sky. Hit to know I'm crashing. Don't know how it happened, but I knew it feels so damn good. Said if I could go back and make it happen faster, don't you know I would, baby, if I could. Missing independent. Oh, the load never too much. She helping me pull it. She shot the bullet bend the that make it past your Caspers so we could finally fly off into NASA. You was always the cheerleader of my dreams. the seemed to only date the head of football teams, and I was the class clown that always kept you laughing. We were never meant to be, baby. We just happened. So please don't mess up the trick. Hey, young world. I'm the new slick Rick. They say I move too quick, but we can't let this moment pass us. Let the hourglass pass right into ashes. Let the wind blow the ash right before my glasses. So I wrote this love letter right before my classes. I could have got his ass. Someone that's only average for advice. OMG, you listen to that, bitch. Woe is me, baby. This is tragic. Cause we had it. We was magic. I was flying, now I'm crashing. This is bad, real bad, Michael Jackson. Now nah, mad, real mad, Joe Jackson. You should leave your boyfriend now. Say I'ma you gotta ask take him. the good with the bad, happy and the sad. Well, will you bring a better future than I had in the past? Oh, cause I don't wanna make the same mistakes I did. I don't veel zomerhits. Dit is ZFM Zandvoort. like dance, and then you see they're gonna go far, everyone knows who you are. let's get it. So live your paved the way for you cats to get paid today. Still be wasting days away now had I never saved the day. Consider them my protege. How much I think they should pay? Instead of being gracious, they violate in a major way. I never been a hater. Still, I love them in a crazy way. Some say they sold the yay and know they couldn't get work on Labor Day. It ain't that black and white. It has an area that's shaded gray. I'm west side anyway. Even if I left today and stayed away. Some move away to make a way. Not move away cause they afraid. I am back to the hood. And all you ever people take away. I pray for patience, but they make me wanna melt their face away. Like I once made them spray, now I can make them put the case away. Been thugging all my life. Can't say I don't deserve to take a break. You'd rather see me catch a case and watch my future fade away. and the swagger of a college kid. Allergic to the counterfeit, impartial to the politics, articulate, but still a grab a nigga by the collar quick. Whoever having problems with their record sales, just holler till. If that don't work and all else fails, then turn around and follow till. I got love for the game, but hey, I'm not in love with all of it. Could do out fame. And rappers nowadays are comedy. The hooting and the hollering, back and forth with the arguing. Where you from, who you know, what you making, what kind of car you in. Seems as though you lost sight of what's important when depositing the checks into your bank account and you up out of poverty. Your values is in disarray, prioritizing horribly. Unhappy with the riches cause you're piss poor morally. Ignoring all prior advice and forewarning, and we mighty full of ourselves all of a sudden, aren't we? Nee, Ernie, hij was vol tegen de paal. Eh, eh, eh, een SOA is overal te verkrijgen. Condooms ook? In het winkeltje van Sien, bijvoorbeeld. CFM's Dance Show. Ja, hier wat goede raad doorgekregen van Bert en Ernie. Nee, ja. Dan, dan moeten we dat wel opvatten, denk ik. <laughs> hey, uh, maar het is ons net gelukt om Rico, Rico zijn nummer te bemachtigen. Moet ik hem even bellen? je ze doen, graag. Nou, even kijken. Even kijken hoor. Nou, terwijl eh, Robbie eh, fijn gaat eh, op, op, op zoek gaat naar het Rico-bestand, om het zo te zeggen, heb ik hier net nog wat te horen gekregen. Er is op het Veenmaplein, georganiseerd door de Albert Heijn, is een voetbalbeuren. in de volgens mij. Even kijken. Ja, Hallo? Ja? hey Rico. Hallo? hey wij proberen jou al weken te bereiken. Al weken te bereiken? Ja, we proberen ja. al weken op maandagavond te bellen, jongen. Ja, ja, ja. Druk, druk, druk, druk, hè? Ja, druk bestaan, dat weten we. Hé, hey, maar Rico, ik, heb, eh, ik vroeg het laatst ook al aan de kroeg aan en nou wil ik toch een beetje eh, take it to the masses, om het zo te zeggen. Rico, wat is dat verhaal nou achter die Borat-ding van jou? Eh, weinig verhalen. Dat is gewoon eh, laconiek, gek doen. Nou, ik moet zeggen, ik, ik heb wel bewondering voor je lef. Eerlijk waar. Nou ja, er is geen lef voor nodig. Je moet gewoon een beetje gek zijn. Ah, een beetje maar, een <laughs> beetje maar. Maar je stond met de, de bar battle, de bar battle stond je ook ja, zeer sexy stond je op <laughs> de bar. Ja. Dat was alleen mijn idee niet. Nee, het niet? niet? Nee, nee, nee. Het Borat outfit was niet mijn idee. Eh, ah. Dat was weer het idee van mijn uh, Ah, ik had al zo'n idee. Ja, dat is zoiets van eh, de vorige keer dat je dat zo goed in je Borend outfit. Je gaat nu nog maar een keertje boren, outfit. Ah, maar we wouden eigenlijk weten of je er een beetje een fetish voor had. Of, of, je, of je had zoiets van, weet je wat, daar sla... sla by the way, je Borend singer, Rico. Hij is hartstikke beroemd nou geworden onder andere, maar... <laughs> Vooral in Zandvoort op het moment. Ja, hij is in Zandvoort is het weergaloos bekend. Dan willen wij toch even weten voor de luisteraars. Slaap jij er ook in? Doe je er nog andere leuke dingen mee? Nou ja, ik ga niet vertellen hoe ik slaap. Je slaapt niet in je boorradstring? Nee, ik slaap niet in mijn boorradstring. Ah, Oké, ah. nice. Nee, dat was eh, eh, een hele grote vraag van ons. Zou je het ah, ook, eh, ook gebruiken om een meisje te imponeren? Of zeg je van, nah. Nee, het is gewoon lekker gek doen, joh. Ah, oké. Dat hoort erbij. De wereld is al zo serieus, laat ik nou lekker gek doen. Ja, dat is een punt, dat is een punt. Nou, eh, je trekt er in ieder geval de aandacht ermee. Dat zeker, zeker. Positieve aandacht ook wel. Ja, nou ja het scoort punten, Ja, ja dat, zeker. Hoop ik van wel. De klandizie is niet teruggelopen bij Ron, dus... Uh... Volgens mij <laughs> niet. Nee. Althans, de klandizie was opgelopen, want ik had gewoon dat jullie een goede avond hadden gedraaid. ja, het was een geweldige avond. Het publiek was ook helemaal top. Ja, beter, beter, gaat beter. Het om, dat gaat het om. was helemaal super. En volgend jaar gaan we gewoon mee meedoen. Ja, gewoon. Ah, weer onder de vol of weet je dat niet helemaal zeker? Nou, nee. Ik denk dat we wel een ander thema moeten gaan bedenken. Ik kan het niet elk ah. jaar doen. De Blue Mans Group. Ah, bijvoorbeeld. Misschien wel Zeeuwse meisjes of zo. Of, eh, dat, zou wel oh, leuk zijn. Eh. We hebben nog een jaar de tijd. Nou, ik ben benieuwd. Eh. ja. Hey Riek, wij gaan er weer van tussen. Ja, nou, goede uitzending nog. Ja, ja geniet onze, van avond. Onze vragen zijn weer beantwoord. luisterplezier. Ja, dat komt wel goed. Eh, deze jongen gaat zo direct lekker eh, achter zijn luiken kijken. Is goed. Nou, lekker, lekker. Dan gaan wij nog even door en dan eh, spreken, we, spreken wij jou weer aankomend weekend vast nog wel even. Ja, die kans is heel groot. <laughs> kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Nou, slaap zacht alvast. Gaat lukken. Ja, kom komt goed. Doei, Hoi. Eindelijk. Zo, onze vragen Eindelijk, zijn weer beantwoord. vijf weken ja. hebben we hem hoor. Maar zoals ik net al zei, ja. Er is op het uh, Venemaplein hier in het eh, algezellige Zandvoort is er eh, een voetbal... Ja, kom je eens even lekker dicht bij de microfoon. aankomende woensdag is er een Albert Heijn straatvoetbaltoernooi. Ook Calvé is er. Dus er zijn hapjes en drankjes. Het is voor de kinderen. het wordt heel gezellig. Het is van 12 tot 4. Venemaplein aan de boulevard. Wordt heel gezellig. Dus allemaal komen. En misschien komt er nog wat pers erbij. Wie weet. Ben benieuwd, Ja, we hebben wat gemaild, maar Piet maar kon helaas niet. Dus eh, misschien RTV Noord-Holland wel. Ja, die zijn er meestal wel voorin. RTV ja. Ah, vast wel, vast wel. We hopen het. Ik heb toevallig gisteren PTR, uh, eh, nee, hoe heet die? Piet, Piet of eh, hoe heet hij nou? Die weer man. Ja, Piet ja, Ik, ik, zag hem gisteren oh. op tv. hij was geloof ik stom dronken. Ja, maar hij praat wel vaker alsof hij helemaal wappie als nou, je hem een gegeven aan te kijken, precies van... Uh, is dit nou weer, joh? nu verder. Ja. morgen. dat is echt niet normaal. het, schijnt ook echt dat hij dronken was of zo. eh, één uitzending, maar... Ja, zoiets hoorde ik. Mij altijd. <laughs> Ja, zo denken wij er ook over. Ja. Maar hij praat toch altijd onzin, dus eh daar zijn we gewend van hem. Ja. Maar, eh, die zijn nooit helemaal betrouwbaar. <laughs> Maar wat doen we? Volgend nummertje? Ja, lekker nummertje. We gaan een nummertje doen. Eh, Cosmic Gate met I Feel Wonderful. Ja, zo'n geluk eigenlijk wel. Daarna de pre-zomerhit van Stromae. Alone Dance. The first moment before the first touch, we know the longing we have to hold each other. I will drown you in love, not suffocate your needs. Now we're here.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 It's so unexpected when we all die alone. Yeah, well, that's what you get. luisteren naar Axwell, Laid Back Luke en Deborah Cox, Leave the World Behind. Ja, dat is echt een lekker nummer. Tja, dat zeker. Hey, eh, Peter B, uh, eh, ja, net een eh, nieuwtje heb jij. Ja, dat is wel wat voor jou om te lezen, want we zijn toch met Noorwegen bezig. Ja, we zijn toch een beetje naar het Oostblok toe verhuisd. man takelt vrouw toe met dildo. Een 37-jarige man uit Noorse Fjordane wordt beschuldigd van huiselijk geweld tegen zijn ex-vriendin. Daarbij zou hij een uitzonderlijk aanvalswapen gebruikt hebben. Een dildo. Het 28-jarige slachtoffer moest met een hersenschudding en twee gebroken vingers naar het ziekenhuis worden afgevoerd. Ze vreesden dat de, slag, eh, dat de slagpartij niet, dat ze de slagpartij niet zou overleven. De beschuldigde, toon, de, de beschuldigde toonde voor de rechter spijt van zijn daden en probeerde het voorval te minimaliseren. Het duurde maximum een kwartier en ik sloeg haar niet, eh, niets met niets anders dan een deeldo. Volgens hem was het ook dan mogelijk dat zijn ex-vriendin al eerder knuizingen In ieder geval was het ook mogelijk dat zijn ex al eerder kneuzingen op had gelopen... Ze een aan anorexia, ze kan dus niet veel verdragen. De rechter was niet echt onder de indruk van zijn pleidooi en verlengde zijn verblijf in de gevangenis met vier weken. Jezus. Nou, Sowieso eh, al eh, een man van 37 takelt een vrouw van 28. Toe. Ja, maar dat je dat dan sowieso al doet. Ja, met een dildo. Ik, ik even die bij me. Hij schaamt zich eh, niet. Toch niet? Als hij het zegt tegen de rechter. Gewoon van ik kan er even niet bij met mijn kop. Dat je, oh, kijk, tu, eh, eh, kijk, ik ben er sowieso een beetje tegen natuurlijk vrouw een tik geven van wat voor vrouw het is. Als het een halve kerel is, oké, weet je, dan I don't back down, I hit. <laughs> maar voor de rest zit eh, het weer een beetje BBB. Ja, het is weer een raar verhaal. Oh jee, wat doen we? Jij, ik? Ja, de oorzaak. Scheve bomen na jaren ontdekt. Oh jee. Aan de is voor zitten, aan de Arnhemse weg tussen Leusden en Woudenbergen staat al jaren een scheve boom. Het was voor velen een raadsel hoe deze boom zo groeide, gegroeid kon zijn. Maar na het relaas van nu 72-jarige vrouw Gekke Langenbach is dit vraagstuk opgelost. Het blijkt dat eind jaren 70, toen nog een jonge boom werd geraakt door een losgelopen. Jezus, vrachtwagenwiel. Mevrouw Langebarg was destijds op weg naar zwemles met haar oudste dochter toen ze een wiel tegen de boom zag vliegen. Zij is toen de chauffeur achterna gereden om hem te waarschuwen dat er een band miste. De jonge Zeiling heeft zich niet meer recht weten te trekken en is uitgegroeid tot een scheve boom die men al daar kan vinden. Ah, oké. Nou, Ik dat is wel. Uh, zeggen, scheve bomen, het probleem is ook weer eh, opgelost. Ja, ja, ja. <laughs> het was weer een hele tekst voor mij om te lezen. Nou ja, je, ben, je hebt je er doorheen geworsteld. Jezus. Ik was ondertussen ook even met de knoppen aan het vechten. Ja. Ik heb nog steeds mijn zin niet. Nee, je hebt hem nog niet kunnen vinden. Nee. <laughs> het is nog niet gelukt. Jammer, jammer. Eh, eh, eh, oh. Rob, heb jij trouwens nog plannen aankomende week? Ja, ja, ik moet in Apeldoorn werken. Vertel, vertel. Deze week. Nou, ja, gewoon uitspoken. ze hebben op mijn werk gevraagd of ik een ander hotel uit die shit kan halen. Oké. En nou, heb ik daar een hotelkamer gekregen en ik zit daar van woensdag tot zaterdag. Dus, Toen zei onze Robby: zei van, dat doen wij wel even. Ja, dat fixen we wel. Nou, beter toch? Ja, hé, hey, ik hoorde een galm. Hoorde jij een galm? Ja, dat is, oh ja, je hebt hem. Je hebt... Is dat een galm? Ja, ja. Echt waar? Jij! Ik heb een galm! Zit hij ook bij mij? Hallo? Ja, het is hem wel. <laughs> Alsof je in de badkamer staat, hè? Robbie en ik bevinden ons op dit moment in de badkamer van CFM. Het is hier knus. Heel knus de het eh, doucheputje moet nog steeds geleegd worden, want eh, ja, het, ziet er niet uit. Echt gewoon verschrikkelijk. Echt de hele uitzending, mensen, zijn we aan het zoeken naar die galm. En, en waar vinden hem? het laatste kwartier. dat eh, doet er niet toe. Daar hebben we de rest van ons leven profijt van. <laughs> ja, dat, dat, mag ik toch hopen van wel, joh. Oh, oh, oh. Ben je de hele uitzending weer aan het zoeken, hè? En dan, dan nu pas. Weet je wat het knapste is? Je hebt drie keuzes. Je hebt drie knopjes waar je uit kunt kiezen. Drie knopjes, hele tijd aan het draaien. Met voorluisteren hoor je ook al niks. Zal die galm even een beetje terugdraaien? Ja. Ja, ah, nou zie je wel weer, eh, het is weer normaal. Het is wel weer genoeg. Oh, oh, oh, oh. Eens even kijken. Je, zit, je even te kijken. Ik ben even te kijken. En dan hebben nou, we die toch die galm hebben.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 Kill Hey, volgens mij was hij afgelopen, gek. Volgens mij was hij voorbij. <laughs> Kijk, dit was even om je reactie te testen. Oh, hey. Deze badkamer. Wacht even. Robby en ik eh, verhuizen even naar de badkamer naar beneden. Als jullie even vijf seconden wachten. <laughs> nou, eh, Rob, we zijn hier nou weer in deze kelder. Ik zie een paar, kakka eh. kakkerlakken lopen. Ik zie zo. En eh, Rob, ik heb slecht nieuws. We hebben nog maar drie minuten voordat eh, de, de uitzending is afgelopen. Oh mijn god, ik geloof dat die wekker dan achterloopt. Uh. Ja, ja. Die, die klopt bedoel ik. Die ja. loopt wel heel erg achter je. Hebben we nog meer special effects trouwens? Ik weet het niet. Ik denk dat het alleen deze galm is. Jammer. Denk ik. <laughs> Hoop ik. Gezellig. Denk ik. <laughs> <laughs> En dan... I'm singing in the rain. <laughs> <laughs> nou, we lopen weer even naar boven. Ah, we zijn weer boven. zijn we weer. Oh, ah, we zijn weer. Even eh, terug van weg geweest. Ja. Maar eh, was... een. Eh, hallo? Ja, ik, ja, ik, hoor, ik nog, hoor nog een galm. Hoor jij nog een galm? moet je horen. Hallo? Nou, dan eh, zit jij nog steeds... Eh, oh. Jij bent, nog steeds, bent er nog steeds niet uit. Is het... hallo? Ah ja, hij is weg. Oh. Zijn we? Ik schrik me dood. Ik stond nog half op de trap. Ja. <laughs> maar eh, was weer even een gezellige uitzending. Dat was zeker weer even een gezellige uitzending, ja. Ik, ja, die herhaling moet geluisterd worden. Ja, die zeg ik zelf. Die gaan wij zeker ook zelf nog even terugluisteren natuurlijk. Hij is ook altijd te vinden op onze Hives. Hou ik altijd netjes bij. Ja, dat zeker. En eh, dit eh, wordt denk ik ons eh, afsluitnummer. Ja, dit wordt ons afsluitnummer. Jongens, volgende week zijn we er weer. Dan gaan we kijken of we de movement te pakken kunnen krijgen. Een ja. dansgroep uit Haarlem als het goed is. Nee, het is een, een groep die de jeugd of, die wordt gesponsord door de provincie. Ah, en die kijkt wat de jeugd zowel doet in de provincie zelf. Dus die willen wij graag in onze uitzending.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 Terwijl de spanning tussen Noord- en Zuid-Korea oploopt... hebben de Verenigde Staten bekendgemaakt dat ze een militaire oefening gaan houden met de Zuid-Koreanen. Waar precies wordt geoefend is er niet bij gezegd... maar wel dat de oefening binnen niet al te lange tijd plaatsvindt. De oefening houdt verband met de aanval op het Zuid-Koreaanse marineschip eind maart... waarbij 46 bemanningsleden om het leven kwamen. Volgens Zuid-Koreaans onderzoek zonk het schip nadat het was geraakt door een Noord-Koreaanse torpedo... VN-chef Ban Ki-moon zegt dat er overweldigend bewijs is tegen Noord-Korea... en dat hij een gepaste reactie verwacht van de VN-veiligheidsraad. Zuid-Korea legt de zaak voor aan deze raad. Een man van 92 is tijdens de fietselfstedentocht in Friesland... per ongeluk met zijn auto op het publiek ingereden. Vier mensen raakten gewond, twee van hen moesten naar het ziekenhuis. De man reed weg van een parkeerplaats, wilde remmen... maar trapte per ongeluk op het gaspedaal... De bejaarde bestuurder is geschrokken van zijn actie, kreeg een boete en moest zijn rijbewijs inleveren. De Italiaanse premier Berlusconi moet zijn toekomstige ex Veronica Lario elke maand 300.000 euro alimentatie betalen. Ook mag ze een luxueuze villa bij Milaan houden, inclusief 20 man personeel. Dat staat in hun scheidingsovereenkomst. Het stel gaat uit elkaar omdat de 73-jarige Berlusconi het had aangelegd met een meisje van 17. De steenrijke Berlusconi noemt de regeling eerlijk. Robin Haase is uitgeschakeld op het tennistoernooi van Roland Garros. In de eerste ronde in Parijs verloor Haase in vijf sets van de Spaanse gravel-specialist Nicolas Almagro, die als negentiende was geplaatst. Timo de Bakker is nu nog de enige Nederlander in het enkelspel op Roland Garros. Hij speelt in de tweede ronde tegen de Spanjaard Guillermo Garcia Lopez. Dan het weer. Het koelt af naar zo'n 8 graden en in het midden en zuiden kan mist ontstaan. Morgen wisselend bewolkt en droog. Het wordt zo'n 16 graden.